7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op het briefje dat werd gevonden in de vluchtauto van de dader van de aanslag in Utrecht, Gugman T, stond zijn naam en adres. Het AD schrijft dat het een brief was van het OM over de verkrachtingszaak waarin T verdachte is. Hij had daarbij geschreven, voor mijn moslimvrienden, Allahu Akbar. Door het briefje kon T nog dezelfde dag worden aangehouden. Bij de aanslag op een tram in Utrecht kwamen op 18 maart vier mensen om het leven. De Syrische luchtmacht heeft in de provincie Idlib tientallen vatbommen gebruikt, zegt de oppositie in dat land. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Groot-Brittannië nauw contact heeft met bronnen in Syrië, meldt dat daarbij vandaag ruim 40 mensen zijn gedood of gewond geraakt. Aan de aanval zouden ook Russische gevechtstoestellen en grondtroepen hebben deelgenomen. Idlib is het laatste gebied dat nog in handen is van de Syrische oppositie. In de zaak van de kruisboogdoden in Duitsland zijn opnieuw doden gevonden. In een huis in het Noord-Duitse Wittingen lagen twee dode vrouwen. De woning was van een van de mensen die dit weekend met pijlen in het lichaam... dood werden gevonden in een pension in Passau, bij de Oostenrijkse grens. Een man en een van de twee vrouwen daar lagen hand in hand op het bed. Wat de relatie tussen alle doden was en wat er zich verder in Passau en Wittingen heeft afgespeeld... is volgens de politie nog een raadsel. De derde etappe in de Giro d'Italia is gewonnen door de Colombiaan Fernando Gaviria. De etappe eindigde in een massasprint. De Italiaan Elia Viviani kwam als eerste over de finish... maar hij werd gedisqualificeerd vanwege een gevaarlijke manoeuvre. Roglic houdt de roze leiderstrui en Tom Dumoulin is vijfde.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 maar ze maakte hele lekkere muziek. Vandaar dat ze nog wel eens op de playlist van Nashville voorbij komt. Dit was haar grootste hit, Mindy McCready en Guys Do It All The Time. Dit is Nashville nog steeds. Je hebt nog een dik een uur te goed met country... afgewisseld met wat Americana en Bluegrass. En Americana slash folk, daar is het nu tijd voor. Van het album Color Where You Are ga je luisteren naar Buffalo Girl van Chris Jacobs. En daarna uit 1952 is het tijd voor Hank Williams en jambalaya. Buffalo girl in the cold and wind, wondering when summer gonna come again. Walking alone on the Oneida River, chasing down a butterfly, only catching it one in ten times. I'm about the same. classic. dat de Carpenters eh, het origineel maakten met Jambalaya. Maar helaas, dat is niet waar, want dit is het origineel. Hank Williams uit 1952. Het is tijd geworden voor de spiegelplaat. Chris Stapleton zette het in 2017 op zijn album From a Room Volume 1. En Casey Kearney heeft dit jaar een album uitgebracht wat heet Somebody's Favorite Song. En dat is een album met allemaal nou ja, klassiekers in haar eigen jasje gestoken. En voor Chris Stapleton natuurlijk hartstikke leuk dat twee jaar nadat hij dit nummer uitbracht... het nu al zo leuk gecoverd is. Je gaat twee keer luisteren naar Broken Halos.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 So don't rock. Before you drop that quarter, keep one thing in mind. You got a heartbroken hillbilly standing here in line. I've been down and lonely ever since she left. Before you punch that number, could I make one request? Jones. Cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't means rock and roll. But when your heart's been broken, you need a song that's slow. There ain't dat was country uit Nederland van de formatie Bulletproof Don't Rock the Jukebox. We gaan weer eens verder met een mix van Amerikanen folk, swing en bluegrass. Jawel, deze band die eh, heeft eigenlijk alles in hun repertoire zitten. Van het album Believe ga je luisteren naar het gelijknamige nummer van de Michelle V-band. Dat was de Michelle V Band met Believe. Het is weer tijd geworden voor wat country. En dat is deze keer een nummer van Charlie Rich. Deze meneer had een carrière vanaf 19 58 maar liefst, jawel. Aan zijn carrière kwam een eind begin jaren 80. En dat kwam eigenlijk omdat hij op een van de CMA Awards... de Entertainer of the Year moest presenteren. En eh, hij stond eigenlijk stond dronken voor de camera... een envelop open te peuteren... waarin de winnaar John Denver in stond. Maar eh, die envelop is nooit open gegaan... want die heeft in brand gestoken. Dus eigenlijk heeft Charlie eigenlijk zelf eh, zijn carrière om zeep geholpen. Wat jammer is, want deze man maakte natuurlijk hartstikke lekkere muziek. zoals dit nummer, Behind Closed Doors. Our ah, baby makes me proud. Lord, won't she make me proud? She never makes a scene by hanging all over me in a crowd. people like to talk they turn out the lights, I know she'll be leaving with me. And when we get behind. Nashville Country Classic. Dim lights, thick Them and loud, loud music is the only kind of life you'll ever understand. Dim lights, thick smoke, and loud, loud music. You'll never make a wife to a home-loving man. A home and little children mean nothing to you. A house built with love and a husband so true. You'd rather have a drink with the first guy you meet. In the only home you know, the club down the street. Dim light sticks and loud, loud music is the only kind of life you'll ever understand. Them light sticks, folk and loud, loud music. You'll never make a wife to a home-loving man. a drinking and dancing to a honky tonk band is the only kind of life you'll ever understand. Go on and have your fun. You think you played it smart. I'm sorry for you and your honky tonk heart. Them lights stick smoke and loud, loud music is the only kind of life you'll ever understand. Them lights, thick smoke, and loud, loud music. You'll never make a wife to a home-loving man. Hey Astrid, je hebt een uh... e-mail via info.nashvilleradio.nl. Kregen we van de week van Robbie Ainsley uit McDuffie County in Amerika. Een e-mail met het verzoek of wij zijn nieuwe single Kick It in the Country zouden willen draaien. Heb je nu ook een nieuwe single uit en wil je die op de playlist van Nashville hebben? Dan is natuurlijk een e-mail naar info.nashvilleradio.nl snel gestuurd. Stuur je een song op, wij gaan er naar luisteren en wie weet hoe je hem op de volgende playlist voorbij komen. Zoals ik al zei, Robbie Ainsley met Kick It in the Country. En daarna tijd voor country of Deutsch. Linda Veller en Kunt ich noch einmal leben. let's do this. informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl Ich kann nicht mehr länger bleiben, es ist spät geworden. Siehst du nicht die Lichter ausgehen? Und egal was du mir sagst, und egal was ich dir sag, ich muss jetzt gehen. Ich hätte dich nicht küssen sollen, es macht es dir und mir bloß schwer. Ganz egal, was wir zwei wollen, manchmal ist das Leben halt nicht fair. Könnte ich noch einmal leben, dann würde ich mich in dich verlieben dir ganz hinzugeben und in deinem Arm zu liegen. was country zangeres uit Duitsland Linda Veller en kunt ik nog eenmaal leven. De vaste luisteraars van Nashville weten het wel dat ik af en toe ook eens een cover draai van een origineel nummer wat dan in een bluegrass versie is uitgebracht. Ik heb er een voor jullie gevonden. Ze komen uit Engeland. Het is de Mr. Kennish Band en ze hebben Happy van Pharrell in een heel leuk bluegrass jasje gestoken. It must seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. none. Happy. Bring me down, I said, tell you now. Happy. Bring me down, can't none. Bring me down, my level's too high. Bring me down, can't none. Bring me down. Het Spotlight-album, daar is weer tijd voor geworden. Het gelijknamige album van George Singleton, zijn debuutalbum. Daar staan 11 nummers op. Het is zowel country als country rock als ballads. Ik heb weer twee nummers van dat album voor je uitgekozen. Je gaat achter elkaar luisteren naar Damn Good Woman en The Greyhound to Georgia. Dit is het Nashville Spotlight Album. let you get away with planning. Find the truth when there ain't she's got your back even at your worst. Well, she's a mountain of forgiveness, but let me tell you, she means business. If you ever get on the wrong side of her. and sees the jury, and hell has no fury like a loving heart. You burn too many times. to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. We got a pontoon boat with a Yamaha, people dressed like they're in Panama. Small town spring break every weekend around this place. And there's a bunch of boys trying to catch the eyes of all the pretty girls that are walking by. Those redneck margaritas are two for one at that old marina. get a bus, then it not She's dancing. alle country komen bij Nashville voorbij. Dus ook aan nieuw country besteden wij aandacht. Dit was Carrie Underwood met Southbound. Ja, en twee uur gaat hard, want het is alweer zover. Nashville is, zit erop voor deze week, maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je. Wil je weten waar en wanneer? Kijk dan even op www.nashvilleradio.nl. We sluiten de show af met Tiff Merritt en Love Soldiers On. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. many as they stray. No one I know so under. roots are. Don't forget the stuff. I wanna be back in the 60s, deep down in my heart. I dream of these days, but I'm in another time and place. Whoa, I'm a cowboy of the 90s. These days are gone and I've never been there. Everybody's laughing at me, but I don't care. These days are gone and I've never been there.